uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Oekraïne en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een grondstoffendeal. Dat zeggen Oekraïnse onderhandelaars tegen diverse media. In de overeenkomst zou staan dat Oekraïne en de VS samen grondstoffen gaan winnen... zoals olie, gas en zeldzame mineralen. De details zijn nog vaag, maar volgens Oekraïnse bronnen... is de deal minder ongunstig dan eerder. De deal zal alleen niet staan over veiligheidsgaranties... en nieuwe militaire hulp voor Oekraïne. Volgens president Trump komt president Zelensky vrijdag naar Washington... om de overeenkomst te tekenen. In een hotel op de pier van Scheveningen waren, was gisteravond een koolmonoxidelek. Twaalf mensen zijn onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook twee ambulancemedewerkers. Koolmonoxide is heel giftig voor mens en dier, maar is niet te ruiken of te proeven. Nederlanders maken zich meer zorgen over de internationale veiligheid sinds Trump weer aan de macht is. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos INO, een opdracht van de NOS. Degenen die zich zorgen maken geloven niet langer dat Europese landen kunnen rekenen op militaire steun van Amerika. Meer Nederlanders willen daarom een Europees leger, maar daar willen ze niet zelf in dienen. Hamas zegt dat er een akkoord is gesloten met Israël over de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Israël heeft er nog niet op gereageerd. Er zouden vier lichamen van Israëlische gijzelaars overhandigd worden... en 602 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Die zouden eigenlijk al eerder vrijkomen... maar het gebeurde niet vanwege Israëlische onvrede... over hoe gijzelaars eerder werden vrijgelaten. Het weer op veel plekken nevel en in het noordoosten mist. In het zuidoosten nog wat regen.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 In de overeenkomst zou niet staan over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. In een hotel op de pier van Scheveningen was gisteravond een koolmonoxidelek. Twaalf mensen zijn onwel geworden en naar een ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook twee ambulancemedewerkers. medewerkers en Hamas zegt dat er een akkoord is gesloten met Israël... over de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Israël heeft er nog niet op gereageerd. Er zouden vier lichamen van Israëlische gijzelaars overhandigd worden... en 602 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Het weer op sommige plekken nog wat regen of mist. Later vandaag wolken en regen bij zo'n 10 graden.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 them alone So alone Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the diction Quid pro quo A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, fell a prematurely shooting it low.